Papa, jij voor een mooie vrouw valt, die ook nog zingen kan. Dan gaan alle papegaaien pluimen waaien, staat de liefde helemaal vooraan. is het tijd voor een nieuw lied. Maar als Tita de la haar nieuw lied zingt, dan heeft Flip lief dus verdriet. Tita de la Wat gebeurt er als een papegaai het hof maakt aan een operazangeres? En als die papegaai ook denkt dat hij kan zingen, en Helmut laat die op zijn best. Dan is er liefde, grote liefde, tussen Flip Als die papegaai dan plotseling wil trouwen, helemaal verliefd, dan is er jommeke die zegt: Zal je berouwen? Flippen een vrouw, dat toch toch niet? Tita tiniora, tiniora, de stem van Tita tiniora, tiniora, tiniora, tiniora zingt opera.